Dik Hark met het NOS Journaal. Tientallen ouders van slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak gaan aangifte doen tegen de oud-directeur Drent van het Hofnarretje. Ze hebben het vermoeden dat Drent wist van het misbruik door hoofdverdachte Robert M. en dat hij weinig heeft gedaan met de signalen van sommige ouders. Robert M. heeft bekend dat hij 85 kinderen op verschillende Amsterdamse kinderdagverblijven heeft misbruikt. Een voormalige Nederlandse F-16-piloot is in maart aangehouden op verdenking van spionage. Volgens het OM heeft kapitein Chris V. één of meer staatsgeheimen gelekt of voorbereidingen daartoe getroffen. De Telegraaf schrijft vandaag dat hij zaken wilde doen met een inwoner van Wit-Rusland, maar het OM wil dat niet bevestigen. De 37-jarige V. zou vorig jaar de luchtmacht hebben verlaten en daarna in financiële problemen zijn geraakt. V zit sinds half maart vast. De Nederlandse mededingingsautoriteit verdenkt 15 handelaren in onroerend goed van het maken van prijsafspraken voor huizenveilingen. Als die verdenkingen niet worden weerlegd, krijgen ze een boete. De afspraken zijn volgens de NMA tussen 2000 en 2009 gemaakt op zo'n 3000 executieveilingen en gingen ten koste van mensen die gedwongen hun huis moesten verkopen. Politiekorps en andere opvoeringsdiensten overtreden vaak de wet bij het opvragen van telecomgegevens, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Een aantal opvoeringsdiensten mogen telefoon- en internetgegevens van burgers opvragen, maar alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Bijvoorbeeld om informatie over criminelen te verzamelen of omdat de nationale veiligheid in het geding is. Maar uit onderzoek blijkt dat die grondslag vaak ontbreekt. In Bahrein zijn vier Sjaïtische demonstranten ter dood veroordeeld. Drie anderen kregen levenslang. Ze zouden twee politieagenten met opzet hebben doodgereden tijdens de opstand in het Soenitische Koninkrijk. Het waren de eerste veroordelingen in Bahrein sinds het begin van de volksopstand in februari. De Sjaïtische meerderheid demonstreert voor meer vrijheid. Bij de demonstraties zijn al honderden mensen opgepakt en zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Het weer nog wisselend bewolkt, met vooral in het midden en zuiden enkele buien met kans op onweer.